Ze zullen daarover geen mededelingen doen, zeiden ze vanmorgen nadat ze met z'n drieën bij informateur Opstelten waren geweest. Bij de gesprekken zullen de fractievoorzitters geassisteerd worden door secondanten uit hun partij. Voor de VVD is dat het Kamerlid Edith Schippers. CDA-leider Verhagen zal zich laten assisteren door minister en Kamerlid Ab Klink. En PVV-voorman Wilders neemt Europarlementariër Barry Matlener mee. De inflatie in Nederland is vorige maand opgelopen tot 1,6 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de geldontwaarding sinds vorig jaar mei niet zo hoog geweest. De stijging kwam vooral door de hoge aardgasprijs als gevolg van de hogere olieprijzen. In het proces tegen de Liberiaanse ex-dictator Charles Taylor heeft topmodel Naomi Campbell bevestigd dat ze in 1997 in Zuid-Afrika diamanten heeft gekregen. Maar ze zei ook dat ze niet wist van wie de diamanten waren. Charles Taylor wordt ervan beschuldigd dat hij in ruil voor bloeddiamanten wapens en trainingen heeft gegeven aan rebellengroepen in buurland Sierra Leone. Hij zou in 1997 bloeddiamanten aan Naomi Campbell cadeau hebben gedaan. Britse gelovigen die paus Benedictus willen zien... moeten daar ongeveer 30 euro voor betalen. De Britse bisschoppen noemen dat een pelgrimsbijdrage. De paus komt half september naar Engeland en Schotland. Een van de hoogtepunten is een mis in Birmingham... waar 70.000 mensen worden verwacht. Met de pelgrimsbijdrage willen de bisschoppen de kosten van het pausbezoek drukken. Renault roept in Nederland ruim 26.000 auto's terug naar de garage omdat er problemen zijn met de automatische handrem. Het gaat om Renaults van het type Scenic 2 die tussen 2003 en 2005 zijn verkocht. Volgens Renault wordt de rem soms geactiveerd tijdens het rijden. In Frankrijk is dat al een aantal keren gebeurd. Renault benadrukt dat er in Nederland geen gevallen bekend zijn van plotseling remmende auto's. Het weer vanuit het westen stapelwolken en enkele buien. In het zuiden kans op onweer. In de tweede helft van de middag opklaringen.